Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Premier Rutte wil het Koninklijk Huis. Volgens Rutte lopen de Oranjes juist voorop bij de bezuinigingen. Het Koninklijk Huis heeft vorig jaar en dit jaar al 4% minder gekregen... terwijl bijvoorbeeld de Raad van State en de Tweede Kamer pas de komende jaren worden gekort. De premier noemde het verder onverstandig om het staatshoofd uit de regering te halen, zoals verschillende partijen willen. Koningin zou dan aan invloed winnen, omdat ze dan zelf politieke standpunten zou kunnen innemen die niet overeenkomen met het kabinetsbeleid. Het Scheper ziekenhuis in Emmen heeft bij maagverkleiningsoperaties te grote risico's genomen, staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In 2008 en 2009 overleden vijf patiënten na een maagoperatie. De chirurg die de operaties uitvoerde werd ontslagen omdat hij aantoonbare fouten had gemaakt. Maar volgens de Onderzoeksraad was niet alleen hij verantwoordelijk, ook anderen zoals de ziekenhuisleiding en de zorgverzekeraar hebben hun verantwoordelijkheid niet waargemaakt. In Friesland zijn twee Belgen opgepakt die in hun land werden gezocht voor gewapend gewapende overvallen. België had daarom gevraagd naar een tip dat een van hen naar Nederland was gevlucht. De man van 25 wordt verdacht van een overval op een juwelier in Oostende... die hij zou hebben gepleegd nadat hij niet was teruggekeerd van verlof uit de gevangenis. Hij had nog een straf van 7 jaar voor de boeg. De andere verdachte, zijn 20-jarige stiefboer, werd diezelfde dag gevonden in Sneek. Hij wordt verdacht van een overval op een apotheek. De Italiaanse premier Berlusconi heeft het parlement om vertrouwen in zijn regering gevraagd. De oppositie was niet aanwezig bij die toespraak. Die vindt dat Berlusconi had moeten opstappen nadat hij een belangrijke stemming deze week had verloren. Morgen is er in Rome een vertrouwensstemming. Berlusconi vindt dat het parlement dan zijn vertrouwen moet uitspreken in de regering... omdat nieuwe verkiezingen volgens hem de problemen in Italië niet oplossen. Het weer, veel zon, ook wolkenvelden. Het wordt tussen 14 en 16 graden. Ook morgen zonnig en droog bij 13 graden. Dit was het... E- Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen Gooimeer en Laren 5 kilometer. Bij Laren is de rechterreis ook dicht. Tot zover de verkeersin.